Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt al sinds gisteravond een grote natuurbrand. Volgens de lokale autoriteiten staat 11.000 hectare in brand. Tientallen huizen en enkele campings zijn ontruimd en een snelweg is afgesloten. Er zijn zeker negen mensen gewond geraakt, onder wie zeven brandweerlieden. De brand woedt in het departement Ode in de buurt van de stad Narbonne. Zeker 1200 brandweerlieden zijn de hele nacht in touw geweest om het vuur te bestrijden. Gisteren waarschuwde het Franse weerbureau Meteo France al... voor een groot risico op natuurbranden in negen departementen. Artsen waarschuwen voor een mysterieuze, ernstige verlammingsziekte in de Gazastrook. Bij mensen die de aandoening hebben kunnen binnen enkele uren de ademhalingsspieren volledig verlammen... Volgens de artsen zijn in Gaza zo'n 100 mensen plotseling verlamd en al meerdere mensen overleden. Het is nog niet bekend welke ziekte het is en hoe die zich verspreidt. Omdat mensen nauwelijks toegang hebben tot zorg, denken artsen dat er nog meer patiënten zijn. Door de blokkades van Israël is onderzoek naar de verlammingsziekte moeilijk. In Japan is het bombardement op Hiroshima herdacht. 80 jaar geleden, tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog... viel een Amerikaanse atoombom op de Japanse stad. Tienduizenden mensen overleefden het niet. En in de jaren daarna werden ook nog eens tienduizenden mensen ziek door de straling. Ook in Nederland zijn vandaag verschillende herdenkingen van het bombardement op Hiroshima. De verlichting van de Erasmusbrug in Rotterdam doet het weer. De brug was wekenlang donker als gevolg van een kortsluiting... Maar monteurs hebben de verlichting weer aan de praat gekregen.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 Volgens de lokale autoriteiten staat 11.000 hectare in brand. 1200 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Er zijn zeker 9 mensen gewond geraakt. In Gaza hebben artsen een mysterieuze verlammingsziekte geconstateerd. Bij mensen die het hebben raken de ademhalingsspieren binnen enkele uren verlamd. Er zijn al mensen aan gestorven. Artsen weten niet wat het is en hoe mensen het krijgen. In Japan is het bombardement op Hiroshima herdacht. 80 jaar geleden viel een Amerikaanse atoombom op de stad. Tienduizenden mensen overleefden het niet.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 Let's get ZFM. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel wachten straten op bewoners of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Oh, je de stad, mijn hemelse verslaving.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 enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Ooh. But something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true, and everyone's looking right.